De Nederlands-Argentijnse Potsch moet in Argentinië terechtstaan... voor betrokkenheid bij de zogenoemde dode vluchten onder het Fidela-regime. Daarbij werden tegenstanders van het regime levend boven zee uit vliegtuigen gegooid. Potsch zegt dat hij nooit een dergelijke vlucht heeft meegewerkt. Het ledental van de politieke partijen is vorig jaar na twee jaar van daling weer gegroeid. Op 1 januari hadden de partijen die in de Tweede Kamer zitten samen 308.000 leden. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan een jaar eerder. Het ledental van D66 groeide het hardst. De democraten kregen er 6.000 leden bij en kwamen op 18.000, het hoogste aantal in de geschiedenis van de partij. Ook de Partij voor de Dieren blijft het goed doen. De partij won ruim 2000 leden en staat nu boven de 10.000. De SP was de grote verliezer. De partij raakte per saldo bijna 4000 leden kwijt en heeft er nu nog ruim 46.000. Winnaars waren verder GroenLinks, de SGP en de VVD... terwijl er de drie regeringspartijen, CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie... alle drie achteruit gingen. Rond de financiële crisis is veel fout gegaan in Nederland en in Europa... maar alles moet wel in perspectief worden gezien. Dat heeft oud-minister van Financiën en oud-bankier Ruding gezegd... tegen de commissie De Wit. Die parlementaire onderzoekscommissie bekijkt de oorzaken van de crisis... Runing wees erop dat in Amerika veel complexere financiële producten werden verkocht dan in Europa. Bovendien waren in de VS de bonussen veel hoger en was het toezicht veel slechter. Radio 2 en de Wereldomroep stuiten zich aan bij het initiatief Radio 555 voor hulp aan Haiti. Daarmee zijn er donderdag zeven landelijke radiostations die het speciale programma uitzenden vanaf 6 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Eerder was al duidelijk dat 3FM, Q-Music, Radio Veronica, Radio 538, Slam FM en Radio 10 Gold donderdag het programma van Radio 555 uitzenden.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 So what did You feeling me? Let's do something. Het ritme van Zandvoort. I've never been closer. I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Leave no trace.